Goedenacht en eh, welkom. Bij, eh, ja, eigenlijk is het gewoon de Freaknacht hè. Maar ehm, vorige week zijn we begonnen met ehm, ja, een lijst die dit jaar 15 jaar bestaat. En dan gaat het om Rolling Stone Magazine's 500 Greatest Songs of All Time. Vorige week zijn we daarmee begonnen met de nummer 500. Boston was dat een More Than A Feeling. Dit was 472, The Supremes en Where Did I Love Go. Het werd eh, geschreven door, eh, en, geproduceerd door uh, Holland, Dozier Holland. Ehm, zij hebben ontzettend veel van Motown gedaan. Ook dit scoorde de ene na de andere nummer 1 in Amerika. En de Billboard Hot 100 met dit, nou, onder andere de Supremes. En Where Did I Love Go op 472. Ja, we gaan echt de komende twee uur alle kanten op. We hebben rock, we hebben soul, we hebben funk, we hebben ook wel een aantal country nummers. We hebben reggae, er komt echt van alles voorbij. En ehm, ook twee keer Guns N' Roses gaat eraan komen. Eh, twee keer de Beatles. En we hebben ook, als we een beetje opschieten, twee keer Nirvana de komende twee uur. Maar eerst nummer 471 in deze top 500. Willie Nelson staat daar. En on the road again. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. And I can't wait to get on the road again. On the road again as we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keep turning our way. And our way is on the road again. I just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. trempé le sang. 470 Johnny Mitchell en eh, Freeman in Paris. En dat betekent dat je de team weer eh, gehad hebt. Dus tijd voor even een eh, klein overzichtje. 480 Van Morrison, Into the Mystic. 471 Label En Lady Marmalade, hè. Voulez-vous coucher avec ma ce soir? White Rabbit, Jefferson Airplane op 478 en 477 was voor Rick James en Super Freak. I Want To Know What Love Is, Foreigner 476, 475, Beastie Boys en Sabotage. One Nation Under The Groove is uh, eh, van Funkadelic op 474. 473, Rita Franklin, Do Right Woman, Do Right Man. En Where Did I Love Go van de Supremes op 472, 471, Willie Nelson, On The Road Again. En zojuist op nummer 470, Joni Mitchell en Free Men In Paris. Goed, we zijn eh, officieel begonnen in ieder geval voor eh, nou, deze tweede Rolling Stone eh, magazine special. We zijn bezig met de 500 Greatest Songs of All Time. Exact 15 jaar geleden toen kwam die lijst, ja, werd die gepubliceerd in dat Rolling Stone magazine. En de komende nou, weken, maanden hoor je eigenlijk iedere week een stukje in de Frieknacht van die lijst. En we zijn eh, aangekomen bij 469. En daar staat deze prachtige van Carol King en It's Too Late. Nummer 468. Eh, waar Iggy Pop in zat, hè? Een beetje de ja, grondleggers van uh, de punk. Hè, want dat was het, een beetje punk. Eh, dit was ook nog een beetje garage rock en glam rock. David Bowie die produceerde trouwens dit mee. Maar ontzettend lekker. Ja, Iggy Pop ook, hè? Zij samen produceerden dit. de Stooges en Search and Destroy. Ehm, even kijken op welk nummer die, die stond. Ehm, even kijken op nummer 468. Die komen we nog wel een keertje tegen, hoor, die Stooges. Daarvoor Carol Kin en It's Too Late. Het kwam van die prachtige plaat Tapestry, nummer 469. Ook eh, You've Got a Friend in Me stond daarop en eh, I Feel the Earth Move. Oh, heerlijk. Ja, dat is het met deze lijst. Je hoort heel veel classics en ook af en toe eh, gewoon naar vergeten liedjes. Dat is, het, dat is het extra leuk aan deze lijst. Even kijken, we gaan naar nummer 467. Je hoort ze twee keer vanavond. Guns N' Roses, dit is de eerste keer. Welcome to the jungle. 466. grote hit. En dat was deze nummer 466, Del Shannon en Runaway. Ja, dat is het met deze lijst. Het gaat echt alle kanten op. We begonnen eh, eh, ja, een half uurtje geleden met uh, Supremes. En toen gingen we naar Willie Nelson, naar The Stooges, naar Guns N' Roses. En dan weer, nou weer Del Shannon. Het gaat alle kanten op. Dit was Runaway op 466, daarvoor 467 Guns N' Roses met Welcome to the Jungle. Het kwam van een debuut, hè, eind jaren 80. Appetite for Destruction, ook een Sweet Shadow Mine. Ik denk dat die eh, vrij hoog staat eh, in de lijst. De, die komen we sowieso nog tegen. En volgend uur Paradise City, ook van die plaat. Die eh, staat net ietsjes hoger. Ehm, Cheap Track dan. Cheap Track kennen we eigenlijk voornamelijk van ja, twee grote hits. I Want You, To Want Me. Maar mijn voorkeur, die gaat altijd stiekem naar deze. Beetje de underdog. Um, ehm, 465, daar staat deze Cheap Trick. and surrender. nummer 464. I do the best I could, not deny. So don't you leave me standing. nog meer Motown. Nummer 464, The Four Tops en Standing in the Shadows of Love. Door hetzelfde ja, trio eh, geproduceerd en geschreven als eh, die Where Did the Love Go van de Supremes, hebben we eerder dit eh, uur mee begonnen. Ehm, Holland Dossier Holland, ook zij schreven en produceerden dit. En nou, hey, weer een hit, want zij konden dat als geen ander. 464 dus, The Four Tops, Standing in the Shadows of Love. Daarvoor Cheap Trick and Surrender op 475. En dan nou, de hofleverancier van deze lijst. Ja, ze staan er maar liefst 23 keer in, in deze top 500. Ik heb het natuurlijk over de Beatles. Nou, John Lennon, Paul McCartney en George Harrison. Die drie eh, solo-artiesten, die staan er ook eh, nou, met eigen werk allemaal in. Komen we allemaal nog later tegen. Beatles dus 23 keer. En dit is de allereerste notering die we van ze tegenkomen. En ehm, dat is leuk, want ja... Ehm, we hebben eigenlijk nog, eh, ja, dit is de eerste Beatles dus. En deze hoor je ook niet zo vaak. Ehm, hij staat op nummer 463, de allereerste van de Beatles uit die 23, Rain. Nummer 462. Staplesinners moet dat, uh, moet dat zijn. Ook Mavis Staples, nog eh, Still Going Strong. Laatste platen zijn eh, erg goed. Maar dit was natuurlijk Staples en Respect Yourself op 462. Daarvoor de eerste uit 23 van de Beatles. Rain op 463. Dit is 461. Prince samen met The Revolution. En Kiss. know Something is van de band. Dankjewel. Prince and the Revolution en Kiss. Ja, niet heel veel jaren 80 eh, in de lijst. Tenminste, vooral jaren 60 en 70. Maar dit was er weer één. Op 461. En dat betekent dat we er 10 gehad hebben. Ja, het gaat snel, hè? Veel korte liedjes. Dus even een overzichtje. Van de nummers 470 tot 461. 470 Joni Mitchell, Freeman in Paris. It's Too Late van Carol King op 469. 468 The Stooges, Search and Destroy. Welcome to the Jungle van Guns N' Roses op 467. 466 Del Shannon en Runaway. En op 465 T-Track met Surrender. Standing in the Shadows of Love, The Four Tops 464. 463 The Beatles and Rain. Respect Yourself van de Staples Singers op 462. En zojuist op nummer 461 Prince and the Revolution en Kiss. Je zit er middenin. Rolling Stone magazines. 500 greatest songs of all time. En we zijn nu maar net begonnen, voor de duidelijkheid. Hè? Ja. Vorige week, vorige week begonnen met de nummer 500. Boston and More Than A Feeling was dat. En inmiddels ja, we zijn weer eh, beland bij nummer 460. En daar staat deze. Ja, leuk. Van de Chiffons. En One Fine Day. 459. Well, I wish I was a catfish swimming in a deep blue sea. I would have all you good-looking women fishing, fishing after me, showing up after me. showing up after me. Oh, Lord. just now live. get low down, oh, time ain't long. I'm gonna catch the first thing smoking back. Back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Een van de alleroudste liedjes in de lijst uit 1950. Muddy Waters en Rolling Stone. Het is niet het alleroudste liedje dus. Dat komt volgens mij uit 1949. Eh, maar wel, ehm, ja, de roots die liggen al eh, in de jaren 20, 1920. Want ehm, ja, het is eh, gebaseerd op een liedje uit ja, ergens de 20s. Maar ehm, ja, dus dan zou je zeggen, ze kunnen zeggen dat het de oudste is. Maar officieel opgenomen in 1950. Muddy Wallace Rolling Stone. Want ja, in de Rolling Stone Magazine Top 500, dan hoort hij daar uiteraard tussen. Op 459 dus, daarvoor 460. De Chiffons en One Fine Day. Eens even kijken, dan zijn we eh, eh, aangekomen bij nummer 458 en daar staat een lekker portie soul zeg. Oh, Sam and Dave en I'm soul man. nummer 457. nummer 456.